uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De oorlog in Oekraïne kan leiden tot een wereldwijde voedselcrisis. Daarvoor waarschuwt de president van de Wereldbank bij de BBC. Stijgende voedselprijzen kunnen ertoe leiden dat honderden miljoenen mensen onder de armoedegrens komen. De Wereldbank heeft berekend dat voedselprijzen 37% kunnen stijgen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties wil in gesprek met de presidenten Poetin en Zelensky over de oorlog in Oekraïne. Antonio Guterres heeft beide leiders een brief geschreven waarin hij vraagt om ontmoetingen in Moskou en Kiev. Er is nog niet gereageerd op de brief. Het is financieel voordeliger als Nederland ook investeert in kerncentrales naast zonne- en windenergie. Dat concluderen onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het voordeel zit hem vooral in de subsidie. Een kerncentrale heeft volgens de onderzoekers per eenheid stroom minder subsidie nodig dan zonne- en windenergie. En ook zijn kerncentrales niet afhankelijk van het weer. De kosten voor veiligheid en afvalverwerking bij kerncentrales zijn ook meegeteld. President Macron en zijn uitdager Marine Le Pen hebben hun eerste en enige televisiedebat gevoerd. Ze botsten onder meer over werkgelegenheid, Rusland en een hoofddoekjesverbod. Zondag kiezen de Fransen een president. In de peilingen heeft Macron een lichte voorsprong, maar relatief veel kiezers hebben nog geen keuze gemaakt. De Oeuvre Musical Award gaat dit jaar naar actrice Pia Douwes. De jury van het Musical Awards Gala heeft dat bekendgemaakt in het televisieprogramma Jinek. De jury noemt haar Nederlands grootste musical vedette. Pia Douwes viert dit jaar haar 35-jarig theaterjubileum. Ze speelde in tientallen musicals en theaterproducties in binnen- en buitenland. Volgende week krijgt ze de Oeuvreprijs uitgereikt. Eerdere winnaars waren Andrew Lloyd Webber, Joop van den Ende en Björn van Abba. Het weer nog, het wordt een zonnige ochtend. In de middag ontstaan er stapelwolken. Het wordt 15 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Stijgende voedselprijzen kunnen ertoe leiden dat honderden miljoenen mensen onder de armoedegrens komen. De grote Nederlandse pensioenfondsen denken dit jaar nog hogere pensioenen uit te kunnen keren. Door de stijgende rente is de financiële positie van de fondsen afgelopen kwartaal behoorlijk verbeterd. En ook wil de overheid bepaalde regels voor de fondsen versoepelen. En actrice Pia Douwes wint de Oeuvre Musical Award. Ze viert dit jaar haar 35-jarig theaterjubileum... en speelde in tientallen musicals en theaterproducties. Het weer, een zonnige ochtend, later wolken.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 Day by day, your world fades away, waiting to say Gonna rain will bring you riches All the good things you deserve now And I say I've been forever trying You're gonna find your way out Off the wild, wild wood Said you're gonna find your way out of the world.